Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Stol zijn gisteravond de bewoners van zes appartementen geëvacueerd omdat er in het gebouw een gaslucht hing. Omdat sommige bewoners klaagden over hoofdpijn werden alle veertien bewoners voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij metingen door de brandweer werd een iets verhoogde concentratie gas vastgesteld. Alle gaskranen in het gebouw werden dichtgedraaid en vandaag wordt onderzocht wat de oorzaak was van het lek. Er is geen gevaar voor de omgeving van de appartementen, zegt de brandweer van Bokstol. Veilig Verkeer Nederland begint vandaag een campagne om te waarschuwen tegen het gevaar van afleiding in de auto. Zoals bellen of het instellen van een navigatiesysteem. Bij vier van de vijf verkeersongelukken speelt afleiding een rol, zegt Veilig Verkeer. Als een bestuurder zit te bellen, reageert hij trager of stuurt hij minder zorgvuldig. Het motto van de campagne is, een beetje chauffeur laat zich niet afleiden. Sommige bedrijven, zoals de Gasunie en Shell, verbieden hun personeel om tijdens het rijden te bellen of de telefoon op te nemen. Veilig Verkeer Nederland hoopt dat meer bedrijven zo'n protocol invoeren. Het Keniaanse leger is begonnen met een offensief tegen de militante beweging Al-Shabaab in het buurland Somalië. Vliegtuigen voeren luchtaanvallen uit en honderden militairen zijn met tanks en andere voertuigen de grens overgestoken. Dat gebeurt in samenwerking met Somalische regeringstroepen. Kenia verdenkt strijders van Al-Shabaab van enkele ontvoeringen. Vorige week werden twee Spaanse medewerkers van Artsen zonder Grenzen ontvoerd uit een vluchtelingenkamp. In België zijn twee inzittenden van een sportvliegtuigje om het leven gekomen. Hun toestel stortte neer bij het plaatsje Teu in de buurt van Luik. Waarschijnlijk waren de twee een vlieginstructeur en een leerling. Een vliegtuigje was net opgestegen en had vermoedelijk te weinig snelheid. Het weer...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 ritme van Zandvoort, op 106.9 FM.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 Yeah. van Zandvoort.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 得好。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 washes away. say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 baby. Cause you're alright, Joe.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 so far I'll be your man someone Friday nights to take me dancing and then to church on Sunday.